Citydijkers met het NOS Journaal. Al jaren voordat staatssecretaris Itzinga van Financiën aftrad... hadden ambtenaren kritiek op de belastingconstructie die hij gebruikte. Blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Itzinga trad in november af vanwege kritiek op zijn zakelijke belangen. Hij maakte gebruik van een bepaalde constructie... waardoor hij mogelijk direct al meer geld van de Belastingdienst terugkreeg... dan hij zelf investeerde in een bedrijf... Ambtenaren hadden in de jaren daarvoor al vragen of deze constructie wel door de beugel kon. De Belastingdienst bleef erbij dat het volgens de wet mocht en kon. Joodse organisaties reageren verheugd op de excuses die de Amsterdamse burgemeester Halsema heeft gemaakt... voor de rol van het stadsbestuur bij de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Meerdere organisaties zeggen dat de excuses joden helpen om hun trots terug te geven. Het CIDI noemt het een prachtig gebaar... Alsema kondigde ook aan 25 miljoen euro te investeren... in een goede toekomst voor het Joodse leven in de stad. Ook die stap wordt positief ontvangen. De brand in een gebouw in Brummen in Gelderland is weer onder controle. Het vuur brak aan het begin van de avond uit in een oud schoolgebouw. En de vlammen sloegen al snel uit het dak. Ook kwam er veel rook bij vrij. Er werd daarom een NL-alert verstuurd naar mensen in de omgeving van Brummen. En in de eredivisie is de wedstrijd AZ tegen NAC Breda geëindigd in gelijkspel. In Alkmaar werd het 1-1. AZ wist een nieuwe klap maar net te voorkomen... na de verloren bekerfinale tegen Go Ahead Eagles maandag. Door een omhaal van Max Meerdink werd ver in blessuretijd werd de gelijkmaker gescoord. Door het gelijkspel houdt AZ voorlopig de zesde plaats in de Eredivisie. NAC moet het doen met de veertiende plaats. Het weer op steeds meer plekken wordt droog en het koelt af naar een graad of 7. Op sommige plekken kan het vannacht ook mistig zijn.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 6.9 ZFN This is my life, there's nothing for you here What you see is mine It's time to take time for me It's my softly I'm not meant to hear. Baby, tell me what's on your mind. I don't care what people say about the two of us from different worlds.